uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Surinaamse president Desi Bouterse moet 22 januari voor de krijgsraad in Suriname verschijnen. Bouterse werd eind november veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf... voor zijn rol bij de decembermoorden uit 1982... waarbij 15 tegenstanders van het regime werden gedood. Bouterse verzet zich tegen die uitspraak... maar als hij 22 januari niet zelf naar de rechtbank komt... vervalt dat verzet en blijft de straf staan. Al kan hij dan nog wel in hoger beroep. De Amerikaanse luchtaanvallen op milities in het grensgebied tussen Irak en Syrië afgelopen nacht zijn niet in goede aarde gevallen bij landen in de regio en bij Rusland. De Russen noemen de aanval onacceptabel. Volgens de premier van Irak kunnen de bombardementen gevaarlijke gevolgen hebben. En ook Iran veroordeelde de aanvallen. Bij de bombardementen vielen volgens Iraakse bronnen zeker 25 doden. Volgens de VS was het een vergeldingsactie voor een aanval vorige week... waarbij een Amerikaan om het leven kwam. In een dorp in de buurt van Barcelona zijn negen gewonden gevallen... bij een explosie in een kerktoren. Drie mensen zijn er slecht aan toe. Vanmiddag zou er vanuit de toren vuurwerk worden afgestoken... bij een festival ter ere van de patroonheilige van het dorp. Volgens Spaanse media is er een zak met buskruid in die toren ontploft. Alle feesten zijn direct afgelast... en familie en vrienden van de gewonden krijgen slachtofferhulp. Partijen in de Tweede Kamer willen uitleg van minister van Engelshoven... over een hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen... Naast zijn werk aan de Rijksuniversiteit is hij lobbyist voor bedrijven en overheden... die zich bezighouden met de handel in paspoorten. De universiteit doet momenteel een onderzoek naar zijn integriteit... maar onlangs was hij ook spreker op een conferentie... die werd georganiseerd door een van de grootste bedrijven... die actief is in de paspoorthandel. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. Het koelt flink af. In het midden en zuiden van het land kan het mistig zijn. Morgen wordt het een graad of 7.